worden weggestuurd door de politie. De afgelopen tijd zijn een motorclub Satudara. De Amerikanen zeggen dat ze de nummer 2 van Al-Qaeda hebben gedood. Het is Atiyah Abd al-Rahman. Hij zou maandag in Pakistan zijn omgebracht. De Amerikanen willen niet zeggen hoe, maar op hetzelfde tijdstip was er een melding van een aanval door een onbemand CIA-vliegtuig. Al-Rahman was een vertrouweling van Bin Laden. Na dood promoveerde hij tot de nummer 2 van het terreurnetwerk. Het parlement van India stemt in met strengere maatregelen tegen corruptie. Daarmee heeft de Indiase hongerstaker Anna Hazare zijn zin gekregen. De 74-jarige heeft dan ook besloten om na 11 dagen weer te gaan eten. Het parlement steunt hem nu door een toezichthouder aan te stellen en ook bij de overheid onderzoek naar corruptie te doen. Het plan gaat veel verder dan het, dan het regeringsvoorstel voor de aanpak van corruptie in India. Het weer in de kustgebieden kans op een bui.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 It's like in the song, remember? If you love somebody, set them free. And that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine.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 swallow, don't make a song. Love in a simple way And if you need to know while I'm still standing You just fail got me to know um, the Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom.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 Vooral de staten North Carolina en Virginia zijn getroffen. In de stad Philadelphia in Pennsylvania wordt gewaarschuwd dat er mogelijk twee weken geen elektriciteit is. Tot nu toe zijn zeker vier mensen omgekomen door het natuurgeweld. De orkaan beweegt zich langzaam naar het noorden. In zeven staten langs de oostkust geldt de noodtoestand. President Obama waarschuwde op een persconferentie voor de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis. Hij zei, we moeten hopen op het beste, maar ons voorbereiden op het ergste. In New York is het openbaar vervoer stilgelegd. De burgemeester van de stad heeft inwoners van delen van de stad opgeroepen om te vertrekken. Volgens de autoriteiten is het probleem daar niet de harde wind, maar de dreiging van overstromingen. Bij gevechten tussen de Taliban en het Pakistanse